4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Een natuurgenezeres uit Kokkenge in Utrecht... is veroordeeld tot acht jaar cel voor doodslag op een Zweedse vrouw. Sarah G. behandelde de Zweedse met het middel ibogaine. Dat zou ontwenningsverschijnselen en het verlangen naar drugs verminderen... maar is ook schadelijk voor de gezondheid. Sarah G. behandelde honderden mensen met het middel. Daarbij overleden eerder al twee mensen waarvoor ze ook al is veroordeeld. Volgens de rechtbank is ze desondanks het middel blijven gebruiken... en heeft ze bewust grote risico's genomen. Een man en een vrouw uit het Noord-Hollandse Zwaag... die werden verdacht van moord op hun dochter Joelle... zijn door de rechter vrijgesproken. De officier van justitie had tien jaar cel tegen ze geëist. De gehandicapte Joelle Tromp overleed in 2012. De ouders zouden haar een euthanasiemiddel hebben gegeven... dat ze hadden besteld in China. Getuigen verklaarden dat de moeder had gezegd... dat ze Joelle bij het sterven had geholpen. Maar volgens de rechter is daarvoor te weinig bewijs. En de moeder van Hoek en Lili mag terug naar Nederland. Dat bevestigt Hoek tegen het Jeugdjournaal. Hij is superblij, zegt hij. De IND zou de aanvraag voor gezinshereniging van de moeder hebben ingewilligd. Het is nog onduidelijk wanneer ze terugkomt vanuit Armenië. De moeder van de tieners, die in Nederland zijn opgegroeid... moest in 2017 Nederland verlaten. Hoek en Lili mochten in Nederland blijven. Na een maatschappelijke discussie over hun toekomst... gebruikte staatssecretaris Mark Harbers zijn discretionaire bevoegdheid... waardoor ze konden blijven. En fruittelers nemen maatregelen tegen de verwachte vorst van komende nacht. Onder meer met vuurpotten, het aanbrengen van een beschermend ijslaagje... en kappen boven de boomgaarden proberen de telers de schade te voorkomen. De afgelopen tijd hebben koude nachten al bepaalde soorten kersen aangetast. Op sommige plekken is bijna driekwart van de kersen beschadigd.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 Van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Knopend Burgerveen bijna 10 minuten. Ook 10 minuten extra voor de A7 Zaandam richting Hoorn... tussen Zaandam en Purmerend Zuid. Op de A10 de ring Amsterdam tussen afrit Volendam en Zeeburg... een 5 minuten vertraging. De afrit is daar dicht... En op de A10 tussen Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Buitenveld... nog zo'n 10 minuten vertraging. Daar was een ongeluk, de rijstroken zijn weer open. Op de A27 van Almere naar Utrecht tussen Hilversum en Knopende Rijns...